Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een stagiair van een zwembad in Zelhem in Gelderland wordt verdacht van ontucht. De man van 20 hield mee bij de lessen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Toen er twee meldingen binnenkwamen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag... deed het zwembad aangifte. De stagiair uit de gemeente Bronkhorst werd half december opgepakt. Begin dit jaar werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het zwembad in Zelhem heeft de ouders van zo'n 800 kinderen... per brief van de zaak op de hoogte gesteld. De Nederlandse marine heeft vandaag op de Noordzee twee Russische oorlogsschepen begeleid. Een onderzeeër en een fregat. De onderzeeër kwam van de Middellandse Zee en kreeg op de Noordzee gezelschap van het andere Russische oorlogsschip. Zoiets gebeurt meerdere keren per jaar, zegt Defensie. De Russen hebben het recht om op de Noordzee te varen, maar de NAVO-landen houden het wel in de gaten. Het Openbaar Ministerie eist 14 maanden cel tegen een man die een vrouw zou hebben aangespoord om zelfmoord te plegen. Ze kenden elkaar van de coöperatie Laatste Wil. De vrouw maakte een eind aan haar leven met het zelfmoordpoeder Middel X. Volgens de verdachte was dat haar eigen keus. Een totaalverbod op gezichtsbedekking bij betogingen kan niet, zegt het kabinet. Wel wordt bekeken of de regels kunnen worden aangescherpt. Als betogers hun gezicht bedekken zijn ze voor politie en het OM moeilijk te identificeren als er rellen uitbreken. De Tweede Kamer vroeg om een verbod. Volgens het kabinet is het soms belangrijk dat mensen onherkenbaar zijn. Bijvoorbeeld als ze demonstreren tegen een regime. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. een enkele winterse bui en op veel plaatsen lichte vorst. Door bevriezing is het plaatselijk glad. Morgen in het zuiden en oosten kans op mist.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 Thank you. I will not play that beat again. This is not we're here. Don't come touching me. I like to keep your money. I like to keep your money. cool, cool fun. I like to keep your bar. Don't come touching me. Don't come feeling me. This is not why we're here. This is not why we're here. I like to keep your bar. Don't come touching me. Don't come touching me. fall. This is no why we're here. This is no why we're here.